Ik wil een stallenboer, en boer gaan kopen. Ik wil in haar kamer daar een gatje maken. Dan kan ik ook vanavond waar rond lopen. Met alle kleren nooit, dagje je was slapen. Ik ben bang dat we glans, hoe felle stralen maar nog zullen scharoen en verkallen En laat de deur maar open, laat ze maar zwaaien, want over dat de klokken zullen laaien. Een boetje vol met feest, met feest wanneer brengt fijn nu zou versier, brengt ze naar ere. Dan lachen en dan zingen, al duivels verre dan trillen alle zieën alle meer. Gezegend is de God die je na beworden, die in alle schoonheid schoven worden. De bloemen op de voeten, waar verleggen, hoe stemmen dingen weg?